Volgens de onderzoeksmedia maken 85 grote zorgbedrijven... al zeker twee jaar op rij meer dan 10% winst, wat ongewoon hoog is in de zorgsector. De meeste gemeenten hebben geen toezichthouder aangesteld... omdat er nog geen duidelijke richtlijnen zijn... over wat er precies onder misbruik wordt verstaan. Ook zien gemeenten het niet zitten om te betalen voor een toezichthouder. Ze steken dat geld liever in de zorg zelf. De meeste Groningers met aardbevingsschade verwachten dat hun huis nooit zal worden versterkt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Van de huiseigenaren met veel schade gelooft maar 14% dat hun huis wordt verstevigd. Bij eigenaren met weinig schade is dat 5 Arbeidsmigranten in Nederland moeten volgens de SP en de ChristenUnie beter worden beschermd. De twee partijen vinden dat uitzendbureaus voor migranten een vergunning moeten hebben... en geen loon mogen inhouden voor huisvesting. Tegelijkertijd willen de SP en de ChristenUnie beter kunnen reguleren... welke arbeidsmigranten naar Nederland komen en hoeveel. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn steeds meer geld kwijt aan het inhuren van personeel. De afgelopen vier jaar zijn die kosten met bijna de helft toegenomen, meldt het CBS. Het gaat dan om de inhuur van uitzendkrachten, ZZP'ers en gedetacheerd personeel. Memphis Depay kan waarschijnlijk niet mee naar het EK voetbal. De aanvaller van Olympique Lyon scheurde gisteren kruisband... en is zeker zes maanden uitgeschakeld. De eerste EK-wedstrijd van Oranje is 14 juni tegen Oekraïne. Het weer. De dag begint op veel plaatsen met zon, maar in Limburg gaat het regenen. Vanmiddag en vanavond trekt de regen naar het noorden. Het wordt vandaag ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB.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 De heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond In zijn blauwe training, zijn purperen plastron Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne De heilige geest moest lachen, ha, och arme sukkelaar Die kleine die is van mij, want ik was de hooievaar Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht Toen zei ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak: Dit is mijn nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria vanaf fronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Jezus nam zijn fles met pap en En heeft nog grap me verse piesdoek aangetrokken Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor En trok zijn aureoeltje scheef over zijn oor Hij is gelijk nog groot en is aan sportwagen gekropen Al wie dan mij volgen wil zal vreed hard moeten lopen Jezus is geboren, halleluja, hallo.